uur. Lieselot met het NOS-journaal. In Hoogkerk in de gemeente Groningen is vannacht een man zwaar mishandeld en overleden. Hij werd volgens de politie ook mogelijk gestoken. Er zijn drie verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. De politie in Tilburg heeft bij het binnengaan van een café twee waarschuwingsschoten gelost. In het pand waren veel mensen aanwezig die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer. Na het tweede waarschuwingsschot werd er wel geluisterd. Alle aanwezigen zijn gefouilleerd, maar voor zover bekend is niemand aangehouden. Niet duidelijk is waarom de politie naar het café toeging. ging. Op Terschelling is opnieuw iemand positief getest op corona. Diegene heeft het eiland inmiddels verlaten en is met speciaal vervoer naar de wal gebracht. Eerder deze week bleek dat zeker acht gasten van jongerencamping De Appelhof op het Waddeneiland besmet waren met corona. Daarop werd op Terschelling een speciale teststraat ingericht. Vanwege een toename van het aantal coronagevallen geldt sinds middernacht code oranje voor negen nieuwe Europese gebieden. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en een aantal regio's in Spanje, waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet noodzakelijke reizen daar naartoe af. En mensen die terugreizen naar Nederland krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. In de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie gisteravond 23 mensen aangehouden. In de wijk gold een noodbevel nadat politiemensen en auto's waren bekogeld met stenen. Rond middernacht was het weer rustig in Overvecht. Het weer, eerst hier en daar nevel of mistbanken, daarna zonnige perioden, later ook stapelwolken en het wordt 26 tot 31 graden.